er gemaakt op het leger. Bij de Grand Prix van Spanje in Bartse gewond geraakt bij een brand in de garage van het Formule 1-team van Williams. Eén man heeft brandwonden, de anderen hebben rook ingeademd. Het vuur brak uit kort nadat de winnaar Pastor Maldonado met zijn team voor de garage op de foto was gegaan.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 Klokkenluiders, zowel ambtenaren als mensen uit het bedrijfsleven, krijgen in het wetsvoorstel van de SP juridische en financiële bescherming. Voor hen wordt een onafhankelijk orgaan opgericht, het Huis voor Klokkenluiders. De organisatie wordt ondergebracht bij de Nationale Ombudsman. Bij de deelstaatsverkiezingen in Noord-Rijn-Westfalen heeft de partij van bondskanselier Merkel veel stemmen verloren. De CDU komt volgens voorlopige uitslagen uit op ruim 26 procent. Dat is zo'n 8 procentpunt minder dan twee jaar geleden. De sociaal-democratische SPD blijft waarschijnlijk de grootste partij met 39 procent. De liberale FDP, waarmee Merkel de landelijke regering vormt, heeft tegen de verwachtingen in de kiesdrempel van 5 procent gehaald. Topman Scott Thompson van Yahoo is opgestapt bij het internetbedrijf. Hij was onder vuur komen te liggen omdat hij had gelogen over zijn opleiding. Op zijn cv stond een computeropleiding die Thompson nooit kan hebben gevolgd omdat die destijds nog niet bestond. De opleiding werd wel gemeld in de officiële biografie van Thompson en op documenten die werden ingediend bij de Amerikaanse beursautoriteiten. In het zuiden van Jemen zijn zeker 30 Al-Qaeda-strijders gedood, zegt het regeringsleger. Militairen bestookten met gevechtsvliegtuigen en zware artillerie stellingen van Al-Qaeda. Volgens het leger sloegen veel Al-Qaeda-strijders op de vlucht toen hun tanks en panzervoertuigen werden verwoest. Die voertuigen hadden Al-Qaeda vorig jaar buitgemaakt op het leger. Bij de Grand Prix van Spanje in Barcelona zijn 16 mensen gewond geraakt bij een brand in de garage.